met Greg met het NOS-journaal. De zone noemenswaardige pauze. Hij werd in de buurt van Bremen aan de kant gezet. De 48-jarige Nederlander had de rijtijdenkaart van een ander in de truck... en er was geknoeid met de digitale tachograaf. Uiteindelijk bleek dat de man met een veewagen met varkens van Duitsland naar Denemarken... en weer terug was gereden. Tijdens die reis was de langste pauze van de man nog geen twee uur. De chauffeur heeft een boete van 1000 euro gekregen. Kamervoorzitter Ariep ziet af van een onderzoek naar ongewenste omgangsvormen en seksuele intimidatie onder medewerkers van Tweede Kamerfracties. In februari kondigde ze zo'n onderzoek aan naar aanleiding van de MeToo-discussie. Maar te veel fracties zouden er niet aan willen meedoen...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 Bij de gestolen data zat ook een plan voor een supersonische raket voor aan boord van onderzeeërs. De krant baseert zich op anonieme bronnen bij de Amerikaanse overheid. De marine en de FBI doen onderzoek naar de hack. In 2013 wisten Chinese hackers ook al ontwerpen te stelen van geavanceerde wapensystemen van de VS. Verschillende daarvan zijn nagemaakt, schrijft de Washington Post. Het weer wisselend bewolkt met een kleine kans op een bui. De temperatuur daalt naar de graad of 16. Overdag kans op een enkele bui maar vooral smiddags ook wat zon. Het wordt 22 graden aan zee tot 28 graden in het binnenland.